uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Slop dreigt het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam met sluiting. Gisteren zei de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... dat leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren... die contact hebben met terroristen. De komende tijd zal de onderwijsinspectie vaak langskomen... en als de school niet meewerkt aan het onderzoek... gaat de geldkraan dicht en zal de school moeten sluiten. In de aanloop naar nieuwe massaprotesten tegen de president van Algerije... is het openbaar vervoer in de hoofdstad platgelegd. Ooggetuigen zeggen dat metro's en trams in Algiers niet meer rijden. Ook staat de politie paraat. Al weken gaan duizenden mensen de straat op... uit protest tegen de 82-jarige president Bouteflika. Hij is al 20 jaar aan de macht en wil volgende maand worden herkozen. De betogers willen verandering en willen dat Bouteflika niet meedoet aan de verkiezingen. In Mexico zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk. Een vrachtwagen met tientallen migranten uit Midden-Amerika raakte van de weg en sloeg om. Mogelijk verloor de chauffeur de macht over het stuur vanwege een technisch probleem. Intertoys maakt een doorstart. De Portugese speelgoedspecialist Green Swan neemt een groot deel van de keten over. 1000 tot 1500 mensen houden hun baan bij Intertoys en ongeveer hetzelfde aantal mensen wordt ontslagen. Intertoys ging vorige maand failliet. Zware concurrentie van discounters en online winkels spelen daarbij een rol. En de makers van The Simpsons zenden een aflevering waarin de stem van Michael Jackson is te horen niet meer uit. Jackson werkte in 1991 mee aan een aflevering van de animatieserie. Aanleiding voor het schrappen van die aflevering is de veelbesproken documentaire over misbruik door de zanger.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 Uh, mag ik nu de afdeling reserveringen? Kamers of vergaderzalen? Ehm de kamers. Ja, spreekt u mee? Dag. Goedenavond, u spreekt met Van Velsen. Ik ben eh, persoonlijk medewerker van eh, de heer Pronk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ja. En ehm, aanstaande vrijdagnacht wil de heer Pronk graag een, een kamer hebben. Ja. Dan zou dat kunnen. Even kijken, voor één nacht. Ja, voor één nacht. Aanstaande vrijdag, dat is de negende. Voor één persoon? Uh, vooralsnog voor één persoon, ja. Ja. Nou, ik heb inderdaad nog eh, voor Mogelijk voor twee, maar ja, zo is eventueel ook nog mogelijk. Ik heb inderdaad ook nog kamers beschikbaar. Zowel nog eh, alle drie de types die wij eh, in het hotel beschikken. Dat houdt in eh, de standaardkamer of de luxe kamer. Of de nee, de heer Pronk wil graag de luxe kamer. Luxe kamer, die heb ik inderdaad nog beschikbaar. Is, dat een probleem als er een tweede persoon bij komt? Nee hoor, want het is normaal gesproken het is een tweepersoonskamer. Die ja. is dan voor enkel gebruik bezet. Dus er kan zo'n tweede persoon bij, dat is geen probleem. Kunt u iets vertellen over de indeling van de kamer? Uh, wat voor faciliteiten er op de Kamer Onder andere, ja? Ja, nou, de Kamer bevindt over een eh, cd-installatie, koffie- en thee-faciliteiten. Is er ook een, eh, een, minibar aanwezig? Ja, minibar, televisie, <laughs> ja, eh, boekenpers, bad. Kunt u iets zeggen over de inhoud van de minibar? De heer Pronk eh, wil nog wel eens... Eh, <laughs> eh, de minibar beschikt nou, gewoon over frisdrank zoals cola, jus Ja, de heer Pronk is niet, niet, niet geïnteresseerd naar de frisdrank. Hier, niet in de frisdranken. <laughs> er bevindt zich bier en gewoon kleine flesjes rode en witte huiswijn. Ja, ehm, whisky, is er ook whisky hier beschikbaar? Whisky inderdaad. <laughs> Ja. vodka, Champagne? gin. Hm. Nee, die niet. Maar het kan oh. eventueel op de kamer gezet worden. Ja, graag. Dat zou ik dan wel willen, want een paar flesjes, dus een stuk of vijf, zes. Ja, gewoon een halve fles. Ja, heeft u geen grotere? We hebben ook gewoon hele flessen hoor. Ja, zit, zit te denken aan vijf, eh, vijf hele flessen. Dat kan. Aanstaande vrijdag is hij eh, te gast op het eh, congres Landbouw, Ontbossing en Milieu, Bodemcultuur. Ja. hij is daar gastspreker. Um, ja, hij wil wel eens wat mensen meenemen dan naar zijn kamer. Is dat een probleem? Uh, ja, ligt eraan hoeveel en... Hoeveel mensen kunnen erin? In die kamer, nou... Een stuk of vijf. Vijf? Ja. Hmm niet zoveel eerlijk gezegd. Heeft u geen grotere kamer? Ehm, ja, dan zou u bijvoorbeeld op onze, op onze suite komen. Dat is een zeer royale kamer met een whirlpool. En, eh, is daar een waterbed? Eh? Daar is geen waterbed. Geen waterbed, u heeft geen waterbed. Is er een whirlpool beschikbaar voor de heer Pronk? Die zit op die kamer. Die is op die kamer? Ja. ja. En een massagetafel? Nee, die is niet op die kamer. Is niet. Kan die eventueel tegen meerprijs bezorgd worden? Kunnen we regelen. Kunnen eventueel een uh, masseur inhuren. Hoe zit het qua faciliteiten in de omgeving? Ehm, mocht de heer Pronk besluiten eh, ehm, ja, de buurt te verkennen, in de ruimste zin van het woord. En waar doet het precies dan op? Ja, kijk, uw hotel ligt dat centraal? Ja, wij liggen twee minuten loopafstand van het station. En... Is er iets achter het station wat, uh, wat wellicht... Eh, nee. Niets? Er zijn alleen maar bedrijven. En voor hoeveel personen is de Whirlpool? Twee, drie. Maar ik neem aan dat niet de bedoeling is dat Jan en allemaal op die kamer... Ik heb overigens liever niet dat u de heer Pronk met zijn voornaam aanspreekt, hoor. Oh, ik heb hem voornaam Oh, sorry. Begrijpt u. Ehm, ik zit even te kijken aan eh, iets anders. Eh, op dit formulier staat ook nog eh, de, ja, de, de ontspanning in de ruimste zin van het woord. Wat is er de mogelijkheid van een... van, ja, dit is een, misschien een, moeilijk onderwerp, maar hoe zit u hotel ten aanzien van discretie? Wat zijn de standpunten daarin? Heeft u al vaker dit soort mensen over de vloer gehad? Nee. nee. En, kunt u enige discretie garanderen voor de heer Pronk als hij komt vrijdag? Dat zou ik met de directie morgen moeten overleggen in de stafvergadering. Daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen. <laughs> Bijvoorbeeld een, uh, een, een, een, dame die... Uh, die ja, maar dat wij verder zelf niet. Dat moet meer helemaal zelf doen. Ja, nou dat zou geen probleem zijn, maar u eh, doet daar in principe niet, niet moeilijk over. En discretie blijft gewaarborgd, neem ik aan dan. <laughs> Als het allemaal netjes en beschaafd en geen overlast voor de anderen, maar ik moet het Mag gewoon er gerookt worden op de kamer? Wat zegt u? Mag er gerookt worden op de kamer? Zeker, ja. Ja? Ook wiet? Als het geen overlast bezorgt? Nee, de heer Pronk wil doorgaans eh, in alle stilte wel eens een eh, sigaretje opsteken. Al niet in het gezelschap van een dame. Ja. Maar het is voor u geen probleem, begrijp ik. Hoe laat is de check-out? Uiterlijk 12 uur. Uiterlijk 12 uur. Kan er voor de heer Pronk een uitzondering gemaakt worden? Dat moet overlegd worden op de dag zelf. Dat hangt even van de bezetting af. Kan eventueel naar half twee ja. worden, maar... Ja, wellicht als hij eh, laat gewerkt heeft en hij gaat nog even de stad in op zoek naar wat vertier. In de ruimste zin van het woord dat hij zijn roes uit wil slapen de andere ochtend. Dat kan, maar dat moet dus op de dag zelf of op de incheckavond even overlegd worden. Wat zijn de kosten van de kamer? Van de kruidfietsen? Ja. Dan zit je op 450 per nacht. 450 euro per nacht? Klopt. En is dat inclusief uh, animeermeisje? Sorry hoor, dat is exclusief. Exclusief? Ja. Zou er eventueel een tweede minibar geplaatst kunnen worden? Nou, dat weet ik niet. Dat, moet allemaal, eh, dat weet ik echt niet, meneer. Ehm, is er een zwembad? Nee, ons hotel beschikt niet over een zwembad. Is er een zwembad in de buurt? die is er wel. Die is er wel. Eh, is, dat ook, is er ook een mogelijkheid voor een eh, nachtrecreatie? <laughs> Dat weet u niet. Nee. Maar u heeft nog plaats. Ik heb nog plaats, inderdaad. Prima. Ik heb dat in ieder geval genoteerd. Zeg, hartelijk bedankt. Goed. Dag mevrouw. Het ritme van ZFM. ZFM. Now know we're liars and we start each other's fires.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 Nou die tijd die krijgt toch mooi van mij de zegen na. Na na na na na. Na na na na na. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. Was je rijk, dan geen hinder niemand die je iets kon maken. Was je arm, had je het minder. Voor wie rijk was, moest je werken heel de dag. En o, zo'n dag, die duurde lang, lang, lang. En veranderde niet veel van jaar tot jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. Nou, die tijd die krijgt toch mooi van mij de zegen na. Na, na, na, na, na. Na, na, na, na, Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. En vandaag moet je kijken. Moet je nou eens even kijken. Sta je uur en het gaat goed met de rijken. En de armen op de wereld worden armer. Alles duurt nog altijd lang, lang, lang. Er veranderde niet veel in honderd jaar. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd, mooie tijd. Nou die tijd die krijgt nog mooi van mij de zegen na na na na na, na na na na na. Drink nog een glas op alles wat ooit was, de goede oude tijd. Please don't stop the music. that you're feeling 6.9.